Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Duitsland is blij dat Nederland het land na de oorlog niet is vergeten. Bondskanselier Angela Merkel zei dat vanmiddag in de 5 mei-lezing. Ze dankt ons land dat we wilden verzoenen. En het is de verantwoordelijkheid van Duitsland om de herinnering aan de oorlog levend te houden. Die herinnering daaraan wacht te houden is immerwährende verantwoording Duitslands. Correspondent Wouter Zwart luisterde ook mee. Het is wel heel duidelijk dat Duitsers zich heel erg verantwoordelijk voelen door die gebeurtenissen in de oorlog. Eh, om ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt. En dat de vrijheid en veiligheid in Europa moeten worden gewaarborgd. En dat is iets, dat zie je ook wel in die jaren van Merkel dat ze nu Europees leider is. Waar zij altijd voor heeft gestaan. In Groot-Brittannië kijken ze of alle 50-plussers daar komende herfst een derde prik kunnen krijgen. Op die manier hoopt het land dat ze coronavrij kerst kunnen vieren. Ze hebben al extra vaccins besteld om al die prikken te kunnen zetten. In Indonesië zijn medewerkers van een farmaceutisch bedrijf opgepakt... omdat ze gebruikte coronatests verkochten. De wattenstaafjes werden gewassen en verkocht als nieuwe tests. Mogelijk zijn 9000 vliegtuigpassagiers op het eiland Sumatra ermee getest... De politie begon een onderzoek naar de gebruikte wattenstaafjes nadat passagiers klaagden dat ze onterecht een positieve testuitslag hadden gekregen. vanmiddag wordt besloten of oud-president Trump weer met likes kan strooien op Facebook of niet. Zijn account werd begin dit jaar geschorst nadat boze aanhangers het kapitol in Washington hadden bestormd. Volgens Facebook was Trump mede verantwoordelijk een groepje toezichthouders hakt straks de knoop door, vertelt verslaggever Nando Kastelein. Een oud-premier, eh, een Nobelprijswinnaar, eh, journalisten, mensenrechtendeskundigen. Dus best wel een breed palet van mensen uit de maatschappij. En vijf van hen, we weten niet wie, kijken specifiek naar deze zaak. Ze kijken wel meer naar de regels van Facebook, naar andere regels die van belang zijn. En hebben input gevraagd van het publiek. En er zijn meer dan 9000 reacties gekomen. Dus alles bij elkaar, ja, dat gebruiken ze om tot een oordeel te komen heb ik het weer nog voor je. Het is een waterkoude bevrijdingsdag. Af en toe zie je de zon, maar vaker wolken en buien. Kan zelfs hagel of onweer voorbij komen. Het is 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk vanuit Friesland naar Noord-Holland, staat file tussen Brezandijk en Den Hoever 2 kilometer met een half uur oponthoud.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 of in de wintermaanden uitkomt komt je hebt gegarandeerd een heerlijke tijd. Dit komt niet alleen door de zilte zeelucht en de vrijheid van het strand, maar zeker doordat de strand schoon en veilig gehouden wordt. Ook jij kunt een steentje bijdragen door afval netjes weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken.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 Tegen een uur praten doet de mensen over We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? Tegen een uur praten doet de mensen over We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan De Kelly Family is van oorsprong een Amerikaanse Ierse popgroep, bestaande uit het gezin Kelly. De groep is bekend onder andere de nummers David Song uit 1979, I Can Help Myself uit 1996 en Fell in Love with Alien uit 1997. In totaal heeft de familie wereldwijd meer dan 20 miljoen albums verkocht en 48 gouden of platina albums op haar naam staan. Hier komt de Kelly Family met David Song. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Why do you go Mieke. Ja, ik heb nog even een dingetje. Dat noemen we het dingetje van Mieke. Het verscheurde land. Alleen samen. Ja, deze leus is het afgelopen jaar meermaals voorbijgekomen. Verbazingwekkend genoeg is hier sinds 6 januari een kentering ingekomen. Hoezo op 6 januari? Ja, op deze datum werd namelijk de eerste vaccinatie gezet in ons kleine landje. Het land waarin wij negen maanden lang alles samen deden. Samen hielden we afstand. Samen knuffelden we niet. Samen baden we van lockdowns. En samen klapten we voor de zorg. Want zo steunden wij elkaar en wisten wij dat wij hier ons samen bovenuit konden vechten. Tot het moment dat mensen over elkaar heen begonnen te buitelen. En er ontstond langzaam een tweekampensysteem in ons toch al kleine landje. De voor- en tegenstanders van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen staan nu als kemphanen tegenover elkaar. Jarenlang liet men zich bij bosjes vaccineren... om zo te kunnen genieten van welverdiende vakanties in verre tropische oorden. Hier stelde men geen vragen bij. Men deed dit zonder te morren. Want ja, het was voor het eigen plezier. Dat dit een verplichte bekomstigheid was, dat maakte ze niets uit. Terwijl de besmettingsgraad voor zo'n zeldzame tropische ziekte... vele malen lager ligt dan het ons inmiddels overbekende reproductiegetal. Maar dan nu de voor- en tegenstand uitspraken... zoals deze mij de laatste tijd vaak ter oren komen. De voorstanders die roepen... Yes, eindelijk mijn vrijheid terug... Tegenstanders roepen, nee joh, schijnveiligheid. En hoe harder de tegenstanders heel blij roepen dat er wat versoepeld kan worden... hoe harder de tegenstanders roepen dat het puur vergif is... dat je niet weet wat erin zit en dat er bijwerkingen zijn... om nog maar niet te spreken over de lange termijn. Waar de voorstanders het geen klap uitmaakt welk vaccin ze krijgen... zolang ze maar voor een deel beschermd zijn... en zich spiegelen aan de mensen die er verstand van hebben... Zo pluizen de tegenstanders vaccin voor vaccin uit... om te kijken of er toch niet stiekem iets voor hun gading bij zit. Hoezo? Zij zijn toch tegenstanders? Hoezo willen zij kiezen welk vaccin zij krijgen? Voorstanders dreigen met het loslaten van de familiaire en de vriendenbanden... als zij zich niet laten vaccineren. Terwijl de tegenstanders zich dan weer bezighouden met al dan niet loesje filmpjes... waarbij deepfake niet geschuwd wordt... en waarin, waarin hun waarheid ge... vertaal misbruikt wordt om mensen te overtuigen. Kortom, Nederland is een verscheurd land aan het worden. Waarbij mijn persoonlijke mening is dat een ieder mens oud en wijs genoeg is om gebruik te maken van het zelfbeschikkingsrecht, ongeacht de mening van een ander. Dus laten we nou alsjeblieft stoppen met het opdringen van meningen aan elkaar en teruggaan naar het gevoel van maart 2020. Alleen samen. Where I'm from there are no mountains and time still. Where I'm from there's barely space left Still they're running up a hill Where I'm from they don't like changes Even if alarm bells ring Where I'm from they have a princess Where I'm from they have a king Where I'm from they don't like dreamers told to shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night that never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost the way. Sing it loud. will sing it every day. That this kingdom's still my kingdom. It's encoded in my DNA. I've never seen a diamond in the flesh Cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address.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 Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om ons als vrijwillige kok te helpen. Wat gaan we doen? Samen met de inwoners van Zandvoort zal er een drie gangen maaltijd gekookt gaan worden. Als vrijwillige kok weet je hoe deze maaltijd eruit moet zien en ga je hiervoor boodschappen doen. Tijdens het samenkoken zullen de hulpkoks hier en daar wat ondersteuning nodig hebben. Naast het koken staat het hebben van een leuke dag natuurlijk centraal. Het is belangrijk dat je het als vrijwillig kok leuk vindt om met mensen te werken. Maar zolang de coronamaatregelen van kracht zijn... zullen jullie zelf jullie eigen maaltijd op moeten eten. Na het eten wordt de keuken gezamenlijk opgeruimd... en er kan besproken worden wat er de volgende keer op het menu kan staan. zoveel heeft gebracht. Als ik jou zie 2004 heeft Zandvoort de blauwe vlag. Dat is een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. Er moet hiervoor een groot aantal criteria worden voldaan. Zoals goede kwaliteit van het zeewater, goede faciliteiten op het strand...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 Maggie McNeil is een Nederlandse zangeres. In de zomer van 1971 werd Maggie aan zanger Willem Duin gekoppeld... en zo werd de dubbel Mout en McNeil geboren. Hun eerste single, Hey You Love, was raak en bereikte de derde plaats in de daverende 30. In de periode van 1972 en 1974 scoorde ze een paar grote nationale en internationale hits. Het kleine, onschuldige meisje en de grote man met de grote mond, Big Mouth, sloegen aan en het duo scoorde achtereenvolgens met How Do You Do en Hello twee nummer 1 hits in Nederland. In deze periode bereikten ze in totaal 7 keer de top 10 in Nederland. Met How Do You Do scoorden ze bovendien in het najaar van 1972 een top 10 hit in de Verenigde Staten en kregen ze een aantal zilveren, gouden en platinaplaten. In 1974 deed Mouten McNeil mee aan het Eurovisie Songfestival. Hun liedje, Ik zie een ster, was goed voor de derde positie. Eind 1974 ging het duo na oneenigheid uit elkaar. Mout ging door met Little Eve en scoorde nog twee hits. McNeil ging door met andere projecten. Hier komt How Do You Do van Mout en McNeil. just like before. And you will say, na na na na, please give me more. And you will think, na na na na, hey, that's what I'm living for. more, and you will think, na na na na, hey, that's why. Elk jaar nodigt de Oranje Fonds iedereen uit om 28 en 29 mei de handen uit de mouwen te steken om mee te doen met diverse activiteiten. Ook het team Welzijn van Huis de Duinen heeft zich aangemeld en gaat meedoen aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland NL Doet. Op 28 mei wordt het benedenterras en de twee grote terrassen op de eerste etage zomer klaargemaakt. Alles moet weer mos en onkruidvrij worden en de bloembakken moeten weer gezellig met bloemen gevuld worden. Er worden leuke, enthousiaste vrijwilligers gezocht die samen met een paar bewoners van 2 tot half 5 aan de slag willen gaan. Bent u of kent u iemand die mee zou willen doen? Geeft u zich dan op bij teunpost1998 gmail.com of bel 06 5707. Ik herhaal teunpost 1998 at gmail.com of bel 06 5707. Wandelen is niet alleen gezond voor lijf en leden, het is ook gezellig, omdat je zoveel bekenden tegenkomt. Laatst in de Kerkstraat bleef ik goedendag zeggen. Een onbekende die voor me liep merkte op, u kent ook iedereen. Even verderop kwam ik een tennismaatje tegen die ik al een jaar niet had gezien. Leuk om even de laatste nieuwtjes uit te wisselen.